uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De familie van wil een schadevergoeding. De nabestaanden hebben een claim ingediend bij Defensie. De sergeant van 35 werd dodelijk getroffen op een oefenlocatie van de politieacademie in Ossendrecht. Hij stond op het fatale moment achter een dun wandje in een nagebouwd huis. Hij kon de andere deelnemers niet zien en zij zagen hem ook niet. Later concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de oefening plaatsvond in een niet gekeurd schiethuis. Het is onbekend hoe hoog de claim van de familie van de commando is. De ochtendspits was opvallend rustig, ondanks de gladheid hier en daar. Er gebeurden wel verschillende ongelukken, maar de files vielen erg mee. Onder meer doordat het zuiden carnaval viert. Onder meer op de A7, de A28 en de A50 waren slippartijen... en bij Kampen belandde een busje in de berm. Toen een tractor bezig was met de berging botste daar weer een auto tegenaan. Rijkswaterstaat heeft sinds gisteravond ruim 3 miljoen kilo zout gestrooid op de snelwegen. Wie zich misdraagt in het vliegtuig moet direct een boete krijgen of een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Met zulk snelrecht wil het Openbaar Ministerie het toenemende wangedrag aanpakken, schrijft het AD. Het OM roept cabinepersoneel op om vaker aangifte te doen. Vorig jaar maakten bijna duizend mensen zich schuldig aan wangedrag op Schiphol of in het vliegtuig. Meestal gaat het om mensen die te veel hebben gedronken. Een groot deel van de westerse toeristen die in Cambodja vastzaten vanwege pornografisch dansen is vrijgelaten. Zeven van de tien Westerlingen zijn het land uitgezet. Drie anderen, onder wie een Nederlander van 22 uit Haarlem, zitten waarschijnlijk nog vast. De Nederlander zou samen met een Brit en een Noor een zwembadfeest hebben georganiseerd. Op het feest namen bezoekers volgens de politie seksueel suggestieve poses aan. Foto's daarvan worden in Cambodja als pornografie beschouwd en dat is daar strafbaar. Het weer hier en daar kan nog glad zijn door winterse neerslag of bevriezing van natte weggedeelten. De gladheid verdwijnt de komende uren, later af en toe zon en een paar winterse buien. Het wordt een graad of 5. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht is waarschijnlijk nog tot kwart over tien vanochtend in beide richtingen dicht bij Waddingsveen Centrum.